Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Er zijn vandaag meer agenten op de been dan normaal bij de wedstrijd tegen FC Twente vanwege het mogelijke kampioenschap van Ajax. Op een supportersite van Ajax stond vrijdag de oproep om massaal naar Enschede af te reizen, omdat bij een eventueel kampioenschap morgen geen huldiging in Amsterdam is. Supporters van Ajax die met de auto naar Enschede komen mogen de stad niet in. Ajax-supporters zijn alleen welkom als ze met de bus-combi-regeling naar Twente komen. Ajax kan vandaag alleen kampioen worden als het wint van Twente en als Feyenoord AZ eindigt in een gelijkspel. Voorzitter Renoy Kan van de Sociaal-Economische Raad vindt het heel jammer dat het kabinet Rutte de SER niet vaker om advies heeft gevraagd. De D66er zei dat in het Radio 1-programma De Overnachting. Renoy Kan is blij dat het kabinet met gedoogpartner PVV gevallen is en de, wat hij noemt, normale politieke verhoudingen terug zijn. Hij zei verder dat hij een ministerschap in een nieuw kabinet niet uitsluit. Rinoy Kan treedt op 1 september terug als voorzitter van de SER en wordt op 1 juli voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Bank. Twee acteurs uit een Cubaanse film over overlopers lopen nu zelf over. Ze vragen politiek asiel aan in Amerika. Onderweg naar een filmfestival in New York doken de twee onder in Miami. Tegen hun begeleider zeiden ze dat ze even gingen winkelen op een vliegveld, maar in werkelijkheid vluchten ze naar een oom. Er is geen toekomst in Cuba, zei een van hen. De twee speelden in de film Una Noche over drie Cubaanse tieners die per vlot vluchten naar Florida. De acteurs zeiden dat het succes van de film hen geïnspireerd had. Bij een busongeluk op een Japanse snelweg zijn zeven mensen omgekomen. 38 passagiers en een chauffeur raakten gewond. De bus was vanochtend vroeg onderweg van naar Disneyland Tokio toen de chauffeur de macht over het stuur kwijtraakte. Het weer bewolkt, geregeld buien, middagtemperatuur rond 17 graden. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam en op de A4 tussen Bergen-op-Zoom en de Belgische grens.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 And I just laughed and said, <laughs> Hey man, well, go ahead and try. Cause I gave up smoking women drinking last night, it was the worst 15 minutes of my life. alle leuke dingen afzweert, eh, dan kan het een heel saai leven worden.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 I would be okay, but I must have been insane. I won't be saying that no more. Baby, don't go. Baby, don't go. Just a little chance is to do some romancing and make you feel like a million bucks. I have taken you for granted, granted I've been blind, but my eyes are wide opened up. Baby, don't go. Baby, don't go. Don't you walk, walk als ze nu nog niet blijft, dan eh, denk ik dat ze echt al één voet buiten de deur heeft hoor. Steve Holly heeft het zelf geschreven in 2006, maar het zou toch nog drie jaar duren voordat hij het eindelijk eens een keer op een cd zette. Wij kennen hier in Nederland Ankie van der Ven met haar paar Bonfire. En dan weet ik niet of eh, Greg Morgan er een nummer over geschreven heeft en geplaatst heeft op zijn cd. That's why... heeft het wel over het paard hoor. Bonfire. Now you can see it from the river to the top of White Pine Bridge. Burning like a summer sun. A bunch of rednecks getting half lit. There's mud covered trucks party right linebacker, a quarterback sacker. Yeah, Bobby, he's as strong as a mule. So imagine our shock by 10 o'clock down at the whistle stop. eerder verteld. Eh, Phil Fazar, hij is weer helemaal terug in de country scene daar in Amerika. Universal, daar heeft hij weer een cd op mogen nemen. Want eh, ja, een tijd terug toen had hij eh, wat rare opmerkingen. Net als de Dixie Chicks over de Amerikaanse president. Werd hem niet in dank afgenomen. En hij stond meteen op een zijspoor. Maar hij heeft het allemaal weer goed kunnen maken hoor. En weer een nieuwe cd uit kunnen brengen. Bobby with an Eye, Phil Fazar was dat. Summer Als je buiten kijkt dan zie je dat het nog niet echt zomer hier in Nederland hoor. Maar om in de stemming te komen dacht ik van laat ons maar eens een zomerplaatje draaien. Gary LeVox, hij heeft het geschreven en hij maakt deel uit van de formatie Rascal Flats. Summer Nights. Come on ladies, it's time to I know the perfect spot Well, the sunset better set soon Summer van Rascal Flats. En Rascal Flats hebben hoge ogen gescoord daar in Amerika. Ze hebben de ene award na de andere in eh, ontvangst mogen nemen. En eigenlijk hebben ze Montgomery Gentry een klein beetje, en luister goed wat ik zeg, een klein beetje van hun plaats afgestoten. Back When I Knew It All, zo heet de cd van Montgomery Gentry. En daarvan Long Line of Losers. Granddaddy was Irish Cherokee Ran moonshine from here to Tennessee. Spent half his life in the Montgomery County jail. Grandma, she got drunk and left. All her kids on her mama's front steps. Nobody's heard from her since she hightailed. I come from a long line of losers. paar cd's van eh, Sherry Austin. En als je daarna luistert naar die dame, heeft een prachtige stem en heeft eh, een hart voor, uh, voor noem je het, voor ballads. En zij schreef ze dan, of zij schreef ze dan samen met Will Rambo. Maar soms dan kan ze ook echt rocken hoor, deze dame. Put your heart into it. What's on your mind? Nou, voor sommige mensen zal dit eh, te veel pop zijn en te weinig country. Vandaar maar eens naar een, eh, een zanger die eh, bekend staat om zijn prachtige country stem. En dan heb ik het over niemand minder dan Alan Jackson. Everything I Love, zo heet de cd die hij uitbracht in 1998 alweer. The House With No Curtains. We still wear our rings still say I love you We both play the part oh so well But everyone knows It's just a sad show And we're only fooling ourselves Jackson. Ik zei al, het is een man die een echte country stem heeft, zo wordt hij omschreven. En eh, hij is nog steeds actief in eh, het uitbrengen van eh, country cd's hoor. Alhoewel, er zijn ook nog wel een aantal best-of van hem verschenen. En dan denk ik wel eens bij mezelf van, ja, zit je dan in een muzikale dip? Of heb je gewoon geen zin meer om op het podium te staan? Veel Vazar, ik had het daar net al over, hè, nu weer helemaal terug geschreven. Jodie Messina. Boy, you sure look good there standing in the doorway in the sunset light. Maybe I my baby bye-bye Dreamwalking is de titel van een cd die uitkwam in 1998 van Toby Keat. En dit is de titeltrack. table beside my bed With a short little note said I had a good Catahoula, een formatie die eh, regelmatig eh, andere soort country uitbrengt, de Bellamy Brothers. Natuurlijk geschreven door niemand minder dan uh, David Bellamy van de cd Over the Line. Well, I left Okeechobee, I was on a quest, stopped at Wikiwachi, where the mermaid's nest. I seen Stop Chopping, I turned it left, I hit Apalachicola, I headed west. cross two more states and a driving rain. reach Lake Pontchartrain. In the bio town, I found my dream, prettiest town you ever seen. Catahoula, best friend I ever had. I scratch his ear and he brings my beer and comforts me when I'm sad. My kids are queen went to New Orleans, Been up all my moolah. Well, I don't give a damn, I'm a happy man. I got a dog. catches air and it breaks my beer and covers me when I'm sad. My cage queen with the New Orleans, spin up all of my moolah. I do not give a damn, I'm a happy man zo kan ik ook eh, reageren. Als we het over mijn hond hebben, mijn Ierse setter, helaas al eh, weer bijna drie jaar geleden overleden. En nee, ik neem geen andere meer, want dat beest, eh, ja, dat kon gewoon niet geëvenaard worden. Hun hadden het over Catahoula en ik heb het dan over Fluke. En die moet, als u mij kent, dan zou u hier eens in huis rond moeten kijken naar mijn verzameling beeldjes van Ierse setters. Ik heb ze van klein tot groot, van spel tot betonnen beeld van een meter hoog zo'n 105 in totaal. Maar ja, dat is helemaal iets anders, hè. We hebben het nu over country music. There is a picture in the pocket of my shirt I always keep you next to me When I'm away from you All I do is hurt I think about you constantly But you're all never too knees and pray. I know God's listening to me. Sometimes I have to work a little on my faith, but I don't have to see Him to believe. nu al heel diep in mijn ziel kijken als ik tegen u zeg. Zo voel ik het ook nog steeds hoor met Fluke. Connected at the Heart, ondanks dat ze al drie jaar geleden overleden is. Blink at the Eye, zo heet de cd van Ricochet. Prachtige muziek, geschreven door Skip Ewing en Donny Case. Maar ja, bijna hoef ik dat niet te zeggen als je de kwaliteit hoort van eh, dit soort liedjes. Frank Liddell heeft het geproduceerd voor Chris Knight. De cd heet gewoon Quiz Night. En hiervan Framed. Well, I was hauling logs ten years ago. The news was out on the radio that a shot was fired the night before. And a local man lay dead on the floor and the dust was flying in the lumber yard. Lights flashing on I ain't done nothing wrong You just knocked me down and put the handcuffs on did gun him down. I was framed. They took me away like I was. een stukje country music van Jim Lauderdale. It's been hard to let you go. It's all part of life I know. Had enough holding on. It's time to sing that goodbye song. goodbye song. Goodbye, goodbye, pretty lady. Pretty girls are everywhere. Think it's time I had my share. Don't really know where we went wrong. All I know is this goodbye song. Well, I've been sitting country music, zoals ik al zei. Ja, toch een beetje country pop mag je het ook gerust noemen. En dat heeft deze man ook regelmatig uitgebracht hoor. Trace Atkins. Lonely Won't Leave Me Alone, een nummer geproduceerd door Scott Hendricks en die Trace Atkins zelf, afkomstig van een cd uit 1998. De cd heette toen Big Time. but I can't feel like a scar that just won't heal. I gypsy, you're still with me everywhere. to lose you, but you drag me down like the moon. iemand die uh, alle cd's heeft van een en dezelfde artiest. Van, nou ja, een paar. Onder andere Riba McIntyre. Daar heb ik zo ongeveer alles van buiten de best-of cd's. Want ja, als je alle LP's of cd's al hebt, dan eh, is het onzin om ook nog eens een keer een best-of te kopen. Datzelfde overkomt mij met Trisha Yearwood. A collection of hits. Helemaal een songboek. a collection of hits. Perfect Love. Heeft u dat ook wel eens als er een uh, artiest ineens ophoudt met, eh, met platen maken, met cd's maken. Dat hij dan denkt bij jezelf, hm, nou ja goed, eh, het is tijd. Hij heeft er misschien voldoende van en hij wil gewoon wat meer genieten van zijn eigen leven. Maar soms dan heb ik ook wel eens van, jammer dat zo'n formatie stopt.